Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verband Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds laat op het plein, niemand zijn. Er staat een huis aan een gracht in Oud-Amsterdam. Waar ik als jochie vannacht bij grootmoeder kwam. Muziek blanke werd tot kantoor. Alleen de bomen dromen op boven verkeer en of het water gaat een bootje net als verhuur. ik heel mijn hart voor altijd verband Amsterdam. Vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die liedjes s'avonds laat op het plein, niemand kan zien.